uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Schalbroek, net over de grens bij Sittard... hebben wandelaars in een bos het lichaam van een vermoorde Nederlander gevonden. Het is een man van begin 20 die mogelijk in Zuid-Limburg... door messteken om het leven is gebracht. Vrijwel zeker was hij de taxichauffeur... van wie de verlaten taxi gisteren is gevonden op de A12 in Zuid-Holland. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Het is een man van 45 die zich in de buurt van de verlaten taxi ophield. In de zaak rond de moord op Koen Everink heeft de advocaat van de verdachte het NFI-onderzoek halfbakken genoemd. Volgens hem is het onvolledig. Ex-tenniscoach Mark de J. ontkent dat hij betrokken is bij de moord. Hij zegt dat hij op de avond van de moord bij het huis van Everink in Beeldhoven is overmeesterd door onbekende mannen. De OM gelooft dat verhaal niet en zegt dat er genoeg bewijs is tegen de J. En ook de rechtbank vond aanvullend DNA-onderzoek niet nodig. Honderden Syrische rebellen en hun familieleden zijn geëvacueerd uit een belegerde wijk in de hoofdstad Damascus. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. De groep verhuist naar rebellengebied in de provincie Idlib. Zouden vandaag 1500 mensen worden geëvacueerd. De komende weken volgen er meer. De evacuatie is onderdeel van een deal tussen de rebellen en de regering. Die werd eerder dit jaar gesloten en bevat de evacuatie van tienduizenden burgers uit belegerde gebieden in het land. De SGP past na kritiek een uitnodiging voor een discussie over de islam aan. Op een poster staat Is de islam een bedreiging voor Nederland? met een plaatje van een bom met een ontstoken lont. Op sociale media werd verontwaardigd gereageerd. De poster is ontworpen door de SGP Jongeren. Die komen vanavond met een nieuwe poster. Het weer vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen zonnig... maar pas vanavond klaart het ook in het zuiden van Limburg op. Het wordt 10 tot 15 graden.